Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Rome heeft gisteravond ongeveer 100 Feyenoord-fans in veiligheid gebracht. Die zijn daarvoor de kwartfinale van de Europa League tegen AS Roma. De fans waren in een kroeg, maar er waren Italiaanse hooligans op afgekomen om te rellen. Er mogen geen Feyenoord-fans het stadion in vanavond... maar er zijn toch een hoop Rotterdammers afgereisd naar Rome. Dat zegt onze correspondent. Het was al voorspeld. Eh, ik eh, belde vandaag met iemand van de supportersvereniging... en die zei heel terecht, u kent, ben een Feyenoord-fan. En dat heb ik ook eh, gemerkt in, op sociale media. En hier in Rome hoorde je af en toe wel wat natte TC <laughs> op straat. Dus de Rotterdammers zijn er zeker... Daarom staan er hekken bij oude monumenten en lopen er extra agenten rond. Feyenoord-fans hebben namelijk een slechte naam in Rome. Acht jaar geleden waren er flinke rellen. Daarbij werden ook dingen vernield aan een eeuwenoude fontein. Nederland gaat nog meer tanks leveren aan Oekraïne. Er zouden er al minstens 100 die kant op gaan van het type Leopard 1. Maar de nieuwere versie, de Leopard 2, wilde ons land tot nu toe niet leveren. Nou, daar komt nu verandering in. Samen met Denemarken worden er 14 van gekocht. Die worden eerst opgeknapt. Gaan dan volgend jaar richting Oekraïne. Kost ons land dik 80 miljoen euro. Een zorginstelling in Brabant is gehackt. Criminelen hebben gegevens van cliënten en medewerkers gepubliceerd. De volgens Omroep Brabant zit de groep Lockbit erachter... die ook al gegevens stal bij de KNVB. Hoeveel gegevens er nu zijn gestolen is niet duidelijk. En ruim twee weken na het zware ongeluk rijden er weer treinen langs station Voorschoten. De afgelopen week is alles hersteld en dus vertrokken de treinen vanochtend weer. Deze reizigers die zijn er blij mee. Ik kan eindelijk weer met de trein, hè? anders met die bussen. Dat duurt toch een stuk langer allemaal. Nee, ik vind het heerlijk, want eh, ik moest met de bus. En dat was echt geen pretje. Maar die was hartstikke vol. En ook ben ik een uur over. Terug denk ik anderhalf uur over. Twee weken geleden botsten twee treinen op een bouwkraan. De machinist van die kraan kwam daarbij om het leven. En het weer nog. Veel wolken en op sommige plekken kan een klein buitje vallen. Vanmiddag dan is er meer zon, maar vooral in het zuiden ook regen en kans op onweer. Het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er rijden geen treinen tussen Alkmaar en Heer Hugo Waard vanwege een technisch onderzoek.